De Nationale Democratische Partij van oud-legerleider Bouterse staat in de peilingen ver voor op de partij van zittend president Venetiaan. Die heeft gezegd dat hij nooit met de NDP zal samenwerken zolang Bouterse die partij leidt. Tegen Bouterse loopt nog altijd een proces vanwege de decembermoorden van begin jaren 80. De rechtbank van Den Bosch houdt donderdag een proef met avondzittingen. Mensen hoeven dan geen vrij meer te nemen om een zitting bij te wonen. De politierechter behandelt donderdagavond tien zaken tussen zeven uur en half tien. De proef wordt in september en oktober herhaald. Het rijbewijs kost in de toekomst overal 36 euro. Nu moet voor een rijbewijs nog 23 tot 65 euro worden betaald, afhankelijk van de gemeente. Waarom de prijzen zo uiteen liggen, is niet duidelijk. Het kabinet wil er nu een eind aan maken. Wanneer de nieuwe prijs wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk. Tegen de Thaise ex-premier Thaksin is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens de Thaise regering is hij het brein achter de anti-regeringsprotesten van de afgelopen maanden... en heeft hij de betogers van wapens voorzien... Taksin leeft sinds hij in 2006 werd afgezet in het buitenland. Hij weerspreekt de beschuldigingen. De voetballers in de Duitse Bundesliga hebben Arjen Robben gekozen tot beste speler van het afgelopen seizoen. De verkiezing was georganiseerd door het blad Kieker. 241 spelers brachten hun stem uit en ruim 72% koos voor Robben. Louis van Gaal werd gekozen tot beste coach van dit seizoen. Dan het weer, zon en wolkenvelden en maxima tussen 14 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Morgen veel bewolking en in de loop van de dag regen. Het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS.